gestart. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In het ziekenhuis met de bacterie MRSA. Daarom neemt het ziekenhuis voorlopig geen zieke of vroeggeboren baby's op. Ook twee verpleegkundigen hebben MRSA. De bacterie is niet gevaarlijk voor gezonde mensen... maar wel voor ouderen en kleine kinderen met een zwakke weerstand. Het Deventer ziekenhuis heeft alle baby's daarom op een geïsoleerde afdeling gelegd. In Venezuela is chaos ontstaan omdat het grootste bankbiljet ongeldig is geworden. President Maduro zei zondag dat biljetten van 100 bolivar binnen drie dagen vervangen zouden worden door munten. De biljetten zijn nu waardeloos, maar de nieuwe munten zijn er nog niet. Veel inwoners zitten daarom zonder geld omdat geldautomaten massaal zijn leeggepind. Daarom zijn er protesten uitgebroken en mensen zijn aan het plunderen geslagen. Bij het parlementsgebouw in de Poolse hoofdstad Warschau zijn duizenden mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen een nieuwe wet. De regering wil daarmee de parlementaire pers aan banden leggen. Zo zouden er nog maar een paar tv-zenders en journalisten verslag mogen doen van debatten. Oppositieleden kwamen eerder op de dag ook al in opstand tegen de wet. Ze probeerden een stemming over de nieuwe begroting tegen te houden... door het podium rond de parlementsvoorzitter bezet te houden. De Poolse regeringspartij probeert al langer meer te zeggen te krijgen over de media. De Amerikaanse president Obama heeft begin september tegen zijn Russische collega Poetin gezegd dat Rusland moet stoppen met het hacken van Amerikaanse partijen en personen. Anders zou dat ernstige gevolgen hebben. Daarna is het hacken inderdaad gestopt, zei Obama, maar het kwaad was toen volgens hem al geschied. De mails van de Democratische Partij waren al in de openbaarheid gekomen via Wikileaks.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 alibis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 下不去吗？ the price.